Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het kabinet maakt 1,4 miljard euro vrij om mensen zonder werk te begeleiden naar een nieuwe baan. Het is de bedoeling dat werkzoekenden zoveel mogelijk bij één loket terecht kunnen voor hulp, schrijft minister Koolmees aan de Kamer. Volgens Koolmees zullen door de coronacrisis meer mensen in problematische schulden terechtkomen en dat kan het zoeken naar werk bemoeilijken. Komende ochtend debatteert de Tweede Kamer over het derde coronasteunpakket aan bedrijven. In het Brabantse Goorle is het personeel van een woonzorgcentrum met de dood bedreigd en uitgescholden na een oproep van actiegroep Viruswaarheid. Eerder deze maand ging het huis acht dagen dicht na meerdere besmettingen. De dreigtelefoontjes gingen over dat kwetsbare ouderen niet opnieuw moeten worden opgesloten. Het verzorgingshuis overweegt aangifte te doen. In de zaak van de doodgeschoten Amerikaanse Breonna Taylor is één agent aangeklaagd. De politie schoot de zwarte vrouw zes maanden geleden dood in haar huis in Louisville in de staat Kentucky. Dat leidde tot een golf van protesten in de Verenigde Staten. Twee andere agenten die erbij betrokken waren gaan vrij uit. Mensen gingen woedend de straat op om daartegen te protesteren. Nicola Escobar, de neef van de beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar zegt dat hij 18 miljoen dollar heeft gevonden van zijn oom. Het geld zat verstopt in een verborgen ruimte van een voormalig appartement van de neef. Pablo Escobar was in de jaren 80 de machtigste drugsbaron ter wereld. In 1993 kwam hij om het leven. Sindsdien gaan er allerlei verhalen rond over verborgen schatten van Escobar. De biljetten die Nicola Escobar nu zegt gevonden te hebben...